Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Nederland maakt 1,2 miljoen euro vrij voor de strijd tegen IS in Irak. Dat schrijven de ministers Koeners en Hennis Plasgaard van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer. Een belangrijk deel van het geld is bedoeld voor de verbetering van medische voorzieningen voor het Iraakse leger. Er gaat ook geld naar de Koerdische Peshmerga voor materiaal om bermbommen op te sporen. De ministers schrijven dat er nu nog veel slachtoffers vallen door deze bommen. De Russische president Poetin eist dat de vliegramp in de Sinaï-woestijn grondig onderzocht wordt. Hij heeft dat gezegd tegen minister Sokolov van Transport die naar Egypte is gereisd. Sokolov vertelde Poetin dat de samenwerking met de Egyptische autoriteiten goed verloopt. Poetins oproep volgde op een verklaring van de Russische vliegmaatschappij... die uitsluit dat de oorzaak van het ongeluk een technisch mankement of een fout van de bemanning is. via Metrojet zegt dat de oorzaak iets van buitenaf moet zijn politie in Enschede zoekt getuigen die iets hebben gezien van de mishandeling van een gemeenteambtenaar. Twee mannen sloegen een ruit van zijn auto in en belaagden de ambtenaar daarbij, die daarbij gewond raakte. Het slachtoffer deed zelf aangifte van het incident. Het gebeurde vanmorgen rond kwart voor negen in het buitengebied van Enschede-Oost, waarin de buurt een asielzoekerscentrum moet komen. Daar is veel verzet tegen. Of de aanval ermee te maken heeft is niet duidelijk. Atlete Daphne Schipper staat op de lijst van de Internationale Atletiek Federatie voor de verkiezing van de Internationale Atleet van het Jaar. Op 28 november kiest de IAAF de winnaar. Bij de mannen is tweevoudig wereldkampioen sprint Usain Bolt een van de namen. Daphne Schippers werd dit jaar ook de Europese atlete van het jaar. De Nederlandse sprintster werd in Peking wereldkampioen op de 200 meter en won zilver op de 100 meter. Het weer vanavond en vannacht kan overal dichte mist voorkomen. Vooral in het noorden. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden met mogelijk vorst aan de grond. Overdag in het zuiden zonnig, in het noorden nog een tijdje grijs. Smiddags vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden.